Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Duikers hebben voor de kust van Engeland een beroemd scheepswrak uit de 17e eeuw ontdekt. Ze deden die ontdekking al in 2007, maar pas vandaag maakte Britse historici de vondst bekend. Het blijkt te gaan om het koninklijke oorlogsschip de Gloucester... dat in 1682 zonk met de latere koning James II aan boord. De toekomstige koning overleefde de ramp ter maar tot wel 250 opvarenden kwamen om. Het kostte onderzoekers 15 jaar om de bij het wrak gevonden objecten te identificeren. Ook werd de vondst al die tijd geheim gehouden om het wrak dat in internationale wateren ligt te beschermen tegen plunderaars. Marion Pauw heeft met haar boek Vogeleiland de Gouden Strop gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. De jury gaf de prijs aan Pauw omdat de lezer weet mee te slepen in een geschiedenis die onschuldig begint, maar steeds luguberder wordt. Aan de Gouden Strop is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Pauw kreeg de prijs eerder in 2009 voor haar boek Daglicht. In Delft is de afgelopen dag een centrifuge in gebruik genomen... die 150 keer de zwaartekracht op aarde kan opwekken, oftewel 150 G. Het apparaat draait met 340 km per uur rond... en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de sterkte van dijken... of de fundering van windturbines te testen. Dankzij de extreme druk in de cabine kunnen onderzoekers processen... die normaal heel lang duren, in een paar uur tijd nabootsen. Delen van de Nepalese hoofdstad Kathmandu zijn veranderd in een vuilnisbelt... omdat het afval al weken niet wordt opgehaald. Het afval moet naar een dorp tientallen kilometers verderop... maar de lokale inwoners houden de vuilniswagens tegen. De dorpelingen hebben er genoeg van dat er dagelijks vele tonnen afval uit de hoofdstad worden gedumpt... zonder dat er behoorlijk toezicht is.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 Aller, aller, aller, laatste, echt de allerlaatste. Dit is echt de aller. We gaan nog niet, we blijven allemaal. Oh, de laatste, echt de allerlaatste. Zeg het zo, Ammar, zeg De rekening is toch nog niet betaald. Ja, ja, ja. waltz with me. Darling. Darling. Woo! have to say Whenever I can, I'll be there for you I am sure I'll find love watch this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it.